Het bedrijf is sinds gisteren bezig om een anderhalve kilometer lange buis in de kapotte olieleiding te schuiven. Dat gebeurt met robots op de oceaanbodem. Een eerdere poging om een soort omgekeerde trechter op de lekkende bron te plaatsen mislukte. Nu verwacht BP dat de nieuwe buis in de komende uren wordt vastgezet, waarna er aan de oppervlakte olie uit kan worden gehaald. Op de Noordzee heeft de marechaussee 3000 kilo hash onderschept op een zeiljacht. De bemanning van het jacht is aangehouden en het schip is in beslag genomen. Hoeveel mensen zijn gearresteerd is niet duidelijk. De kustwacht kreeg het schip gistermiddag in het vizier tijdens een patrouillevlucht boven zee. Op de vraag waar de reis heen ging gaf de bemanning een verdachte verklaring. De kustwacht bleef het schip vannacht in de gaten houden en waarschuwde de marechaussee. Die enterde het zeiljacht. En na ondervraging van de bemanning werd in de haven van Makkem nog een zeiljacht in beslag genomen dat mogelijk betrokken is bij de zaak. In het zuidwesten van Duitsland is de politie nog steeds met man en macht op zoek naar een ontvoerde bankiersvrouw. Gisteravond werd de auto van de 54-jarige Maria Burgel ontdekt op het terrein van een klooster. Eerder was al haar mobiele telefoon gevonden, maar van de vrouw zelf ontbreekt elk spoor. De familie heeft een beloning van 50.000 euro uitgeloofd voor de gouden tip. De werd woensdag uit haar woning in Heidenheim ontvoerd. De ontvoerders belden haar man en eisten 300.000 euro. De ontvoerders lieten de vrouw kort met haar man spreken en ze vertelde dat ze in levensgevaar was. De bankier legde later die dag 300.000 euro langs de snelweg, maar de ontvoerders haalden het geld niet op. Het weer, vanavond en vannacht opklaringen, maar ook wolkenvelden. De minima liggen rond 5 graden. Morgen zonnige periode en dan wordt het circa 16 graden. Maandag zijn er ook nog buien, maar dan grotendeels droog en temperaturen rond 17 graden.